is afreskier, een van het eerste uur. Hij woont zijn hele leven al in een schuur. Als hij begint te feesten, is er geen houden aan. Dan springt hij op de